Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Timmermans is bezorgd over de veroordeling van de Russische oppositieleider Navalny. Die kreeg vanochtend vijf jaar cel omdat hij voor een kleine half miljoen euro aan hout zou hebben verduisterd. Volgens Timmermans is het vonnis niet op feiten gebaseerd. Hij zegt dat er alle reden tot zorg is over de Russische rechtsstaat. Navalny is een prominente tegenstander van president Poetin... en verzet zich tegen de corruptie in Rusland. Timmermans hoopt dat het vonnis in hoger beroep sneuvelt. Fosforfabriek Termfos uit Vlissingen heeft een boete van 200.000 euro gekregen voor de dood van twee medewerkers. Ze vielen in 2009 tijdens onderhoudswerkzaamheden in een oven, nadat ze onwel waren geworden door giftige dampen en zuurstofgebrek. Volgens de rechtbank was het ongeluk te wijten aan het bedrijf. De families van de slachtoffers krijgen elk een schadevergoeding van 10.000 euro. Termfos ging eind vorig jaar failliet, maar probeert nu een doorstart te maken. Een brandweerman uit Laren is voor een reeks brandstichtingen tot 11 jaar cel veroordeeld. Volgens de rechtbank in Amsterdam is bewezen dat hij 11 branden heeft gesticht in het gooi. Hij had het voorzien op leegstaande woningen, bossen en auto's. Eén keer stichtte hij per ongeluk brand in een huis waarin de bewoners lagen te slapen. Ze bleven ongedeerd. De verdachte van 32 zat bij de vrijwillige brandweer in Laren en werkte als centralist bij de 112 alarmcentrale. De OM had tien jaar cel geëist, maar de rechtbank vond dat te weinig en deed er een jaar bij. Het verbod op de verkoop van alcohol door tankstations blijft van kracht. Dat heeft de rechter bepaald in een proefproces dat door de pomphouders zelf was uitgelokt. Ze vinden het oneerlijk dat ze geen alcohol mogen verkopen, terwijl bijvoorbeeld wegrestaurants dat wel mogen. Maar volgens de rechter geldt in dit geval niet het gelijkheidsbeginsel, want als tankstations drank gaan verkopen, wordt de drempel om alcohol te gebruiken in het verkeer wel erg laag. Het weer, bijna overal zonnig, maxima van 20 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten van het land. Morgen ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad is de N217 dicht, de provinciale weg Spijkenisse-Dordrecht, na een ongeluk in beide richtingen tussen Nieuw-Beierland en Oud-Beierland.